Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie in Doetinchem heeft schoten gelost nadat een vermoedelijke inbreker op agenten was ingereden. De agenten waren afgekomen op een melding van een inbraak op een bouwplaats. Ze betrapten de verdachte op heterdaad, maar die wist toch in zijn auto te ontkomen. Daarbij reed hij in volle vaart op de agenten af. Zijn vlucht was van korte duur. Even verderop vloog hij met zijn auto uit de bocht en sloeg over de kop. De man van 42 uit het naburige Zelhem raakte daarbij gewond. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag op de agenten en voor diefstal. Vorige week zijn in Nederland bijna 900 mensen meer overleden dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral de sterfte onder 80-plussers nam toe. In totaal overleden vorige week bijna 3850 mensen. Het CBS geeft geen verklaring voor de hogere sterfte... maar het RIVM registreerde de afgelopen week meer overlijdensgevallen van coronapatiënten. Ook tijdens eerdere besmettingsgolven was er sprake van zogenoemde oversterfte. Israël en het Verenigd Koninkrijk stellen reisbeperkingen in voor een aantal Afrikaanse landen... omdat in Zuid-Afrika een nieuwe coronavariant is ontdekt. De Britten weren vanaf komende middag alle vluchten uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini en Zimbabwe. En Israël laat alleen de eigen onderdanen uit die landen toe. Anderen worden geweigerd. De nieuwe coronavariant baart wetenschappers zorgen... omdat het aantal coronabesmettingen in Zuid-Afrika snel oploopt... en deze variant daar mogelijk de oorzaak van is. Een speciale WHO-werkgroep buigt zich op verzoek van Zuid-Afrika de komende dag over de nieuwe variant. Het weer. Vanochtend in het oosten eerst nog een bui, maar daarna een tijd lang droog.